Mark Hokker met het NOS-journaal. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat het vernieuwen van de ICT-systemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tientallen miljoenen euro's duurder uitvalt. Het vernieuwen duurt bijna twee jaar langer dan verwacht en mede daardoor vallen de kosten 59 miljoen euro hoger uit. De Duitse onderzoeksjournalist van de ARD die het Russische dopingschandaal aan het licht bracht gaat niet naar het WK in Rusland dat vandaag begint. Dat heeft de ARD besloten nadat de veiligheidsdiensten in Duitsland hadden gezegd dat het risico te groot is. De publicaties van Hayo Seppelt leidden ertoe dat veel Russische atleten werden uitgesloten van de Spelen in Rio en Pyeongchang. Drie op de tien Nederlanders maken zich zorgen over nepnieuws. Het commissariaat voor de media schrijft in zijn jaarlijkse mediamonitor dat dat percentage veel lager is dan in landen als Duitsland en België. De meeste Nederlanders geven aan dat ze nieuws op sociale media minder vertrouwen dan de traditionele nieuwsmerken. En vooral geldt dat voor jongeren. Het Duitse Openbaar Ministerie komt vandaag met meer informatie over de Tunesiër die in zijn flat in Keulen het zeer giftige ricine had liggen. Die stof staat op een lijst van verboden chemische wapens. Een paar milligram ricine kan al dodelijk zijn. De Tunesiër van 29 is eergisteren opgepakt en wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Australische media hebben foto's gepubliceerd van een Australisch militair voertuig met een swastika-vlag. Een van de getuigen zegt dat het om een grap ging en dat er geen link met nazi-Duitsland was. De Australische premier Turnbull spreekt schande van het incident. Hij zegt dat het absoluut onaanvaardbaar is en dat de dader destijds direct is gedisciplineerd. De foto's zijn uit 2007 en zijn gemaakt in Afghanistan. Het weer vanochtend droog en geregeld zon. Vanuit het noordwesten steeds meer bewolking met vooral vanmiddag en vanavond regen. Het kan erbij stevig waaien. Het wordt vanmiddag 17 tot 22 graden.